uur. met het NOS Journaal. Ziekenhuizen in Duitsland zouden op grote schaal kunnen helpen... bij het wegwerken van de lange wachtlijsten in Nederlandse ziekenhuizen. Sinds april wachten tot 120.000 patiënten nog op een operatie. Ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... pleiten voor een meerjarig akkoord met Nederland... om die wachtlijsten gezamenlijk aan te pakken. Net zoals ze tijdens de coronapandemie patiënten over hadden genomen. Hulpdiensten hebben in het Kalandkanaal bij Rotterdam verder gezocht naar het wrak van een vliegtuigje dat afgelopen dag is neergestort. Het toestel was van Duitsland onderweg naar Frankrijk toen het neerstortte. Aan boord waren vermoedelijk twee mensen. Zij zijn ook nog altijd nog niet gevonden. De toedracht is niet bekend. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval. Suriname vraagt Nederland om steun bij de aanpak van wateroverlast... waar het land al enkele maanden mee te maken heeft. Door hevige regenval staan dorpen onder water. Zeven van de tien Surinaamse districten zijn eind vorige maand tot rampgebied verklaard. De Surinaamse ambassadeur in Nederland overlegt nog welke hulp zijn land van Nederland nodig heeft. Zuid-Korea heeft samen met de Verenigde Staten acht raketten afgevuurd richting zee. De wapentest was een reactie op Noord-Korea... die gisteren een even groot aantal raketten ook richting de Japanse zee lanceerde. Zuid-Korea wil met de reactie op die test laten zien dat het ook precisieaanvallen kan uitvoeren. Bijna alle KLM-passagiers die zaterdag ergens in Europa waren gestrand... zijn weer op plaats van bestemming gebracht of omgeboekt. De passagiers konden niet naar Amsterdam reizen... omdat KLM zaterdagavond besloot om 40 vliegtuigen leeg terug te laten vliegen naar Schiphol... vanwege de drukte op de luchthaven. Het weer, opklaringen met enkele buien. Zeker in de noorden is er kans op regen. Landinwaarts is ook af en toe wat onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Breeslandijk 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word but it helped me learn Self-worth I had to earn So I tried every night To sip with sorrow And eventually It set me free Have you ever felt like being somebody else?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 I can tell you got what I want. Cause I can see that thing from the front. the You the type to spin when it Independent, baby, got your own. Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do, girl? Cause I've been waiting Pick up all your calls on site. You can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. it's a vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip slide in. I got a Rolls Royce out the door, but you might have well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bust your neck down, but I gotta bust before I come.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 De twee inzittenden van een vliegtuigje dat was neergestort in het Kalandkanaal bij Rotterdam zijn niet meer teruggevonden. Het toestel dat van Duitsland onderweg was naar Frankrijk stortte gisteravond neer. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval de oud-bassist Alec John Such van de Amerikaanse rockband Bon Jovi is overleden. Hij was een van de oprichters en zat van 1983 tot 1994 in de band. Waaraan Such is overleden is niet bekendgemaakt. De muzikant is 70 jaar geworden. Het weer opklaringen met enkele buien vandaag. Het wordt 16 tot 19 graden.